Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De 538 Oranje Dag en het testfestival in Lichtenvoorde gaan niet meer door. Komend weekend stond het Field Feest van 538 met 10.000 bezoekers gepland in Breda. De gemeente geeft geen vergunning. Medewerkers van het ziekenhuis in Breda zagen het al niet zitten. Een petitie tegen het feest werd bijna 370.000 keer ondertekend. Ook deze mensen in Breda waren tegen het feest. Nee, dit is veel te veel op en op. Daar komt een opgotweer nou, ze maken mij vis wat ze willen, maar als ze dan ziek worden, achteraan aansluiten. En dan geholpen. Als de rest geholpen is, dan ze doen wat ze willen. En nu gaat het dus niet door. Ook het proeffestival op het terrein van de Zwarte Cross is afgelast. Daar zouden ook 10.000 bezoekers komen. Iedereen die een kaartje heeft gekocht krijgt zijn geld terug. Er is 18 jaar cel en tbs geëist tegen Samir El Ei. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar zomer op een strandje in Amsterdam Bas van Wijk doodschoot van 24. Die wilde voorkomen dat het horloge van een vriend werd gestolen. Die Rolex bleek later nep. Na de dood van Bas van Wijk was er een demonstratie tegen zinloos geweld op het Museumplein. De rechter doet over een maand uitspraak in de zaak. Het is onrustig in de voetbalwereld. Meerdere grote Europese clubs hebben een nieuwe eigen competitie aangekondigd. De Super League. Een toernooi dat de twaalf beste clubs van Europa miljarden euro's meer moet opleveren... dan dat ze in de Champions League verdienen. Deze voetbalfans zouden het best jammer vinden als de Super League er komt. Onzin, ongelooflijk onze geldwolven zijn het. Ik denk dat de grote toch steeds groter worden en de kleine steeds kleiner. En het verschil wordt natuurlijk wel heel erg groot. Lastige kwestie. Ik denk dat het, dat het ze niet lukt om, om het door te laten gaan. Zou je het ook jammer vinden? Ook, ook jammer, ja tuurlijk. Het, het, zijn maar klein clubje, clubje, clubs die dat willen gaan doen. Voetbalbond UEFA is woedend en zegt ook al dat spelers die eraan meedoen... niet meer op een EK of een WK hoeven te verschijnen. Het weer vanavond en vannacht kan het snel afkoelen en er kan ook wat mist ontstaan. Morgen een mix van wolken en zon. In het noordoosten misschien een onweersbui en het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB staat een korte file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen.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 So crank it up, girl, and keep it bumping. A shimmy, a shake, keep them speakers jumping. catch flame Rock your body to the rhythm of the music now And let the groove just hit you Come on girl, you're making my heart race When you put a little boom boom in that bass Forget about the band playing No, I ain't even hearing what they're saying When the music gets your hips a swaying My heart starts a pumping and it makes me wanna show you what these hands are for we don't even need a dance floor. Cause when you're shaking that thing like a tambourine, yeah, you know what I mean, girl, scream. that bass. Yeah, put a little boom boom in that bass. Girl, put a little boom boom in that bass. Little boom boom in our bass. Dat was Devin Burris. Dit is weer de Nashville Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je met a country, a eh, bluegrass, Americana en folkmuziek. Iedereen van harte welkom en also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we in de show? We hebben uiteraard het Spotlight album, de Spiegelplaat. Merle Haggard komt natuurlijk weer voorbij, want dat is onze maandartiest in de maand april. En we hebben natuurlijk ook de digitale brievenbus en Bluegrass dan daar gaan we nu naartoe. Zoals gewoonlijk altijd het tweede nummer in de show. Op 7 mei komt er een nieuw album uit. Dat heet Somewhere Beyond the Blue. Dit is muziek van de Bluegrass uh, kwartet uit Amerika. Joe Mullins en de Radio Ramblers. Dit is Here Jerusalem Calling. Come a little closer, sit a while with me. And I want to tell you about a man from Galilee. baptized by John the Baptist, born a virgin birth. He was a man that knew no sin while here upon this earth. Hear Jerusalem calling, Jesus is his name. The wind is crying holy, trying to explain. Tell me, River of Jordan, did you ever know that the Son of God was walking on your shores? That the Son of God was walking on your shores. That Son of God was walking on your shore. must be born again. That's the way that you can stay free from the world of sin. Hear Jerusalem calling. Jesus is his name. The wind is crying holy, trying to explain. Tell me, River of Jordan, did you ever know? Son of God was walking on your shores. That the Son of God was walking on your shores. That the Son of God was walking on your shores. Dat was Bluegrass Gospel van het Amerikaanse kwartet Joe Mullins en de Radio Ramblers. Here Jerusalem Calling. Lekkere plaat en op 7 mei komt dus hun album Somewhere Beyond the Blue uit. Ik ben heel benieuwd wat voor nummers daar ook allemaal op gaan staan. We gaan naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië. We gaan naar Melbourne voor muziek van deze in Amerika geboren zangeres die al een hele tijd in Australië woont. 15 jaar woont ze er al. Nadat een goede bekende overleed, begon Sandy Facey, waar we het over hebben, haar gevoelens op papier te zetten. En sinds die tijd heeft ze al heel wat nummers op papier gezet. Je gaat luisteren naar het titelnummer van haar EP en dat heet Still That Girl. Driving up 115 just north of Cadillac. It's country. List the sound of the eagles we were singing along to. Take it easy. In amaretto. Still hear the sounds of the laughter down the Betsy Valley under a blanket of stars. Mom and Dad bought this place from a hippie het nummer van Sandy Facy, De eerste inzending in onze digitale brievenbus. En wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur dan even een, een, mail met een wafje of een mp3'tje naar info.nashvilleradio.nl Wij gaan er naar luisteren en wie weet hoe je jouw muziek in een volgende show weer terug. We gaan naar 1988. We doen wat country rock. Van een groep die werd opgericht door Chris Hillman, die ook ooit deel uitmaakte van de groep The Birds en de Flying Burrito Boys. In 1985 richtte Chris de Desert Rose Band op, want we hebben het over. In 1988 scoorde zij hun enigste nummer 1 hit. Dit is He Is Back en I'm Blue. You turn away, won't look at me. You seem to think that I just can't see. I was hoping he was out of your heart.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 I still got a lot of leaving left to do. won't fall lekker nummer. Zo vrolijk. Dirks Bentley en Lot of Leaving Left to Do. Nou, we gaan nog lang niet weg, want de show is net pas begonnen. Dus je hebt nog heel wat muziek van ons te goed. Zoals de volgende plaat, 1978. Ze was enige tijd geleden ook onze maandartiest Billy Joe Spears. Dit is The Blanket on the Ground. Come and look out through the window. moon is shining Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us? We'd go out of town, and we'd love beneath the moon. wat muziek van onze maandartiest Merle Haggard te gaan draaien. En daarvoor gaan we 54 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1967, toen Merle Haggard zijn vierde studioalbum Branded Man opnam. Een album dat geproduceerd worden door Ken Nelson, een toen al bekende producer. En op het album speelde onder andere een jonge Glenn Campbell gitaar... en hoor je de vrouw van Merle, Bonnie Owens, zoals gebruikelijk de achtergrondzang doen. Het album bevat 12 nummers, waaronder het titelnummer... dat een van de vele hits van Merle zou worden. Dit is Branded Man. Dit is de Nashville Maandartiest. I'd like to hold my head up and be proud of who I am. But they won't let my secret go untold. I paid the debt I owed them, but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. When they let me out of prison, I held my head up high. Determined I would rise above the shame. But no matter where I'm living, the black mark follows me with a number on my name. I'd like to hold my head up and be proud of who I am. But they won't let my secret go untold. I paid the debt I owed them, but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. If I live to be a hundred, I guess I'll never clear my name. Cause everybody knows I've been in jail. I got to tell them where I've been Or they'll send me back to prison if I fail I'd like to hold my head up And be proud of who I am But they won't let my secret go untold I paid the debt but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. Now I'm a branded man out in the cold. dat was Merle Haggard en Branded Man. En verderop in de show wil je nog veel meer muziek van hem voorbij komen. En dan is het nu wel weer eens tijd voor Americana. Van een zangeres die eh, al regelmatig in de show voorbij komt. En ik vind haar muziek toch zo apart en zo lekker klinken. Carter Sampson, dit is Rattlesnake Kate. I was born where the sugar beets grow. Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. single van Esther van Kommer. En die heet When the Birds Start to Sing. Ja, daar kan je alleen maar even bij stilstaan. Heel mooi. Ehm, we gaan verder met muziek van Jesse Coulter... die ooit in een verleden nog eens getrouwd was met Waylon Jennings. 1975, What Happened to Blue Eyes? What's happened to Geen idee what happened to Blue Eyes. Maar het blijft een hartstikke mooi nummer. Dat was Jessie Coulter. We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar een Duits-Amerikaans project. De Cumberland River Project. Op de nieuwe single van hun hoor je de stem van zangeres Brittany Black. Het liedje is een eerbetoon aan alle jonge vrouwen... die met hun gitaar in Nashville de muziekwereld willen veroveren. Dit is Girl with the Guitar Case. van het Spotlight album. En dat is het album Cold Comfort uit 2020 van Ruthie Collins. Een zangeres die ik vrij recent ontdekt heb. Ze komt uit Verdonia, New York. En haar muziek is een mix van Americana, bluegrass en moderne country. Met idolen als Patty Griffin en Emmylou Harris kan je al bijna verwachten wat voor muziek Ruthie maakt. Vorig jaar bracht zij het album Cold Comfort uit. Dat nu dus ons Spotlight album is. Je gaat eerst luisteren naar Cheater en daarna Wish You Were Here. Dit is het Nashville Spotlight album. my heart is breaking in my chest How long till I finally feel like it's over Not looking over my shoulder Wishing all the other boys were you I shouldn't feel it, but I do here dat waren de eerste twee nummers van het Spotlight-album Cold Comfort van Ruthie Collins. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album? Mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur dan even een mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld in die e-mail even om welke artiest het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Je mag het ook in een voicemail, sms of WhatsApp aan ons laten weten. Doe dat dan op 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Gaat dat allemaal te snel? Het staat ook op de website van Nashville Radio. Gaan we nu naar Canada met muziek van Terry Clark. Dit is Better Things to Do. Don't tell me the reason that you're dat was Terry Clark en Better Things to Do. Je gaat nu zo luisteren naar muziek van Dieter en Erik van der Westen. Twee broers uit Tilburg die al wat jaren bezig zijn in de muziek. Samen hebben ze vrij recent een album opgenomen... waarvan je nu gaat luisteren naar het titelnummer The Sun Will Rise Again. En daarna volk uit, uh, ja, uit de begin jaren 60, 1966. Gordon Lightfoot en Early Morning Rain. How much did it hurt you? How deep is your pain? can trust the one that should love you. And no one feels the same. When there no more sources to regain, please remember my name. Cause I'm the sun and I will rise again tomorrow. I'm the sun. troubles end. So did you feel lonely? For how long did you cry? If you can't find a friend to lean on, or no one really tries.